Yeah, Amsterdam, cool. Keith is in the house with brain power. I'ma tell y'all how this story used to go. And it was the real. And I had to put it down. It was the original. The MC, the detonator, Cool Keith, the orchestrator of rap. I brought rhyming off beat to the game. Put skills on the map, even in Amsterdam. Brain power was talking to me about that. We discussed about facts, we talked and rushed in more tracks. When New York rappers wouldn't even come overseas, we wore the car before hardcore. We were the ultramagnetic MCs in Brixton and Germany and Paris. I was clocking G's, counting bundles of hundreds and threes. Legend like the Beatles, we still compared to the BGs. When Coke was smuggled from Miami, Santo Domingo was 100 degrees. That's it, y'all. We're gonna tell y'all about it. I'ma let brain power get on. Ladies and fellas, have other ladies to melt the met dat ene wat je in de 80 deed smelten. Magnetische velden, heb wat er is te melden. Met die diegene dat ene wat je in de 80 deed smelten. Magnetische velden, heb wat er is te melden. Met die diegene dat ene wat je in de 80 deed smelten. Magnetische velden, heb wat er is te melden. Met die diegene dat ene wat je in de 80 deed smelten. Vergeet even, al dat gebeweer van al die vierenfluiters. Luister naar lyrische lessen en leer zonder dierenhuiden. Doe maar zo macho als je wil. Je check mijn kills en wil dan die laatste Tarantino films. Mega exemplarisch en legendarisch, geen vegetariër we delen gratis en we eten saampjes vlees. MC's lege geraamtes, die vegen we onder tafel. Voorzichtige rap is leeg. Je blijft steken bij vele raampjes. En 9,9 uit 10 is zeker weten verdwaald. in de meter waarmee ik meet is door levenswegen bepaald. En door levenswerk betaald. Vandaar dat ik weet, ja, dat ik steeds maar beter deed op deze dates met deze taal. Respecteer de architecten, ze tekenen dit verhaal. Zeker van deze muzikale steden waarin ik dwaal. En het vrede ervan, Keith heeft er weet van. Ook al verstaat hij hier zeker weten helemaal geen ene reet van. Magnetische velden, heb wat een steeds te melden met die geen met dat ene wat je in de edis steeds smelten. Magnetische velden, heb wat er steeds te melden. Met geen met dat ene wat je in de edis steeds smelten. Magnetische velden, heb wat er steeds te melden. Met geen met dat ene wat je in de edis steeds smelten. Magnetische velden, heb wat er steeds te melden. Met geen met dat ene wat je in de edis steeds smelten. Cool the detonator. MC. Ik bloed teksten en moet rappen, rappen, rappen, rappen. Rock the planet als een versteende versie van Unicorn. Magnetische velden, heb wat esthetisch te melden. Met die met dat ene wat je in de 80's deed smelten. Magnetische velden, heb wat esthetisch te melden. Met die met dat ene wat je in de 80's smelten. Magnetische velden, heb wat esthetisch te melden. Met diegene dat ene wat je in de edies deed smelten. Magnetische velden, heb wat esthetisch te melden. Met diegene dat ene wat je in de edies deed smelten.